vogels. Dit weekend leidden de protesten in Egypte op. De toeging gisteren van de militair machthebbers dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd is voor de protestbeweging onvoldoende. Tegen een oud-directeur en een oud-bestuurder van woningcorporatie SGBB is 4,5 jaar cel geëist voor fraude. De SGBB is de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden. In totaal stonden er vijf verdachten terecht. De andere eisen variëren van 4 jaar cel tot 9 maanden. De vijf zouden fraude hebben gepleegd met miljoenen euro's van de woningcorporatie. Het geld ging onder meer naar dure auto's en vakanties. Veehouderijen mogen van het kabinet niet onbeperkt groeien. Staatssecretaris Bleker vraagt provincies en gemeenten ook volgend jaar niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor megastallen. Bleker ziet nu nog geen reden om grenzen te stellen aan de grootte van bedrijven. Wel wordt een wet voorbereid om aan de omvang paal en perk te kunnen stellen als dat nodig mocht zijn. Nokia Siemens Networks schrapt wereldwijd 17.000 banen. Nu werken er nog 74.000 mensen bij het Fins-Duitse telecomconcern. Het bedrijf wil over twee jaar voor een miljard euro aan operationele kosten hebben bespaard. Nokia Siemens moet opboksen tegen concurrenten als Ericsson en Chinese bedrijven. Het weer. Vanavond en vannacht is het op een aantal plaatsen nevelig of mistig. Het koelt af naar 3 graden in het binnenland tot 8 aan zee. Morgen overdag eerst nevel of mist, af en toe zon en gemiddeld 10 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij brugge, 7 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude 7 kilometer. Op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij havens 4100 4 kilometer. En verderop bij Knopend Vaanplein 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. En richting Gouda bij Moordrecht ook nog eens 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos 4 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 4 kilometer.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. President Saleh van Jemen heeft ingestemd met overdracht van de macht. Hij ondertekende in Saoedi-Arabië een akkoord daarover dat werd live uitgezonden op de Saoedische staatstelevisie. De overdracht is opgesteld door Arabische landen. Saleh draagt de macht over aan zijn vicepresident en er komen binnen drie maanden verkiezingen. In ruil voor het overdragen van de macht wordt de president niet vervolgd. De protesten tegen Saleh begonnen begin dit jaar. Betogers eisten eerst alleen hervormingen, maar later het vertrek van de president. Saleh is in